Dik de Hark met het NOS-journaal. Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi die door het internationaal strafhof wordt gezocht, is op vrije voeten. Het is niet duidelijk of hij is ontsnapt of nooit gevangen is genomen, maar hij verscheen vannacht bij het Rixos Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten verblijven. Gisteren zeiden de opstandelingen dat Saif al-Islam gevangen was genomen. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Saif en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. De tiplijn Meld Misdaad Anoniem wordt steeds succesvoller. In de eerste helft van het jaar gaven bellers over moordzaken 118 keer een bruikbare tip door. 20% meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Over inbraken kwamen 30% meer goede tips binnen. En over seksueel misbruik en gedwongen prostitutie ruim 50% meer. De meeste telefoontjes gaan over drugshandel. Ook over vuurwapens wordt veel gebeld. Vandaag krijgt Dominique Strauss-Kaan waarschijnlijk te horen dat de rechter de zaak tegen hem laat rusten. Gisteren vroeg het OM in New York om de aanklacht tegen de voormalige IMF-topman in te trekken. De Fransman wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Vanwege leugens en tegenstrijdige verklaringen van het kamermeisje heeft de OM niet genoeg bewijs tegen Strauss-Kaan. In een ziekenhuis in Los Angeles is het liedjeschrijver Jerry Lieber overleden. Lieber vormde samen met componist Mike Stoller een duo en schreven onder meer de Elvis Presley hits Hound Dog en Jailhouse Rock. Ook Stand By Me van Benny King is door hun gemaakt. Jerry Lieber is 78 jaar geworden. Vannacht werd ook bekend dat songwriter Nick Ashford is overleden. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson schreef hij hits voor het legendarische Motown-label, zoals Ain't No Mountain High Enough door Diana Ross en I'm Every Woman, een hit van Chaka Khan. Het duo Ashford en Simpson had in de jaren 80 zelf een hit met Solid as a Rock. Nick Ashford was 70 jaar. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag en vanavond flinke buien, kans op onweer. Met temperaturen tussen de 25 en 29 graden en veel vocht in de lucht wordt het drukkend warm. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 richting Europort. Bij Hardingsveld-Giessendam 2. Bij Rotterdam-Schouwloos 4. Voor de Botlektunnel 3. 2 kilometer bij Rozenburg. En op de A20 in de richting Hoek van Holland. 3 kilometer tussen Knoop en Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. Lange file op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 8 kilometer vanwege zijn autobrand. Bij Beeldhoven is de rechte rijstrook afgesloten. Omrijden via de A28 heeft weinig zin, want daar staat op de richting Utrecht 7 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid.